maak toch geen hel van mijn leven. Speel niet met mij, speel niet met mij. Zeg dan liever, het is voorbij, maar speel niet met mij. Jij hebt mij aanbidden dat is lang geleden. Nee, zoals weleer, bemin je mij niet meer. Jij wil me doen geloven, jouw liefde is niet te doven. Maar heus, ik weet het wel. Zie je dan maar niet, zo doe je mij verdriet. Ik zal me niet beklagen, naar mij hoef je niet te vragen. Jouw liefde is niet echt, daarom mee, maak toch geen hel van mijn leven. Speel niet met mij, speel niet met mij, zeg dan liever het is voorbij, maar speel. amém.